11 uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS 3. 10.000 euro voor de gouden tip die leidt naar de overvallers van Nicky de Jager. De YouTuber werd vorig jaar augustus overvallen in haar huis in Uden. Zij en haar verloofde werden vastgebonden en met een vuurwapen onder schot gehouden. Het gaat vermoedelijk om een groep criminelen die meerdere BN'ers overvielen. In opsporing verzocht werd de zaak behandeld. Er is ook echt grof geweld gebruikt om dat in handen te krijgen. Bij verschillende slachtoffers is er gebruik gemaakt van eh, messen en van vuurwapens wapens. Er is gedreigd om op mensen te schieten en sommige van de slachtoffers die zijn ook echt mishandeld. Acht verdachten zijn al aangehouden, maar de politie zoekt nog naar meer mensen. Uit bewakingsbeelden, maar ook het onderzoek van de recherche... weten wij dat er meer mensen betrokken zijn geweest bij deze overvallen. Eh, daarom willen wij nu dus ook die bewakingsbeelden laten zien... maar wij mogen ook een beloning uitloven van 10.000 euro. En ook mensen die andere tips hebben in de zaak maken kans op een beloning. Nederland stuurt waarschijnlijk al volgende week de eerste AstraZeneca-vaccins naar Suriname. Het gaat daar heel slecht met corona. In totaal moeten er tot 750.000 vaccins worden gedoneerd aan het land. En er gaan ook medici die kant op. Het Vaticaan presenteerde vandaag een compleet nieuw wetboek van strafrecht voor de katholieke kerk. Het wordt hiermee makkelijker om allerlei misstanden aan te pakken, zoals seksueel misbruik. Het is de grootste hervorming in 40 jaar. Volgens de paus moeten de nieuwe wetten wereldwijd voor meer rechtvaardigheid zorgen. Jos uit Zuidbroek in Groningen is helemaal gek van treinen. In zijn tuin wil hij een bed and breakfast openen in een oud treinstel. Een rijtuig en een locomotief heeft hij al gevonden. Hij mist alleen nog een stuk spoor om het allemaal op te zetten. De bedoeling is dat we ongeveer 100 meter spoor aanleggen. En eh, uiteindelijk dat we ook met het rijtuig en een locomotief ook kunnen rijden. Van de ene kant naar de andere kant? Van de ene kant naar de andere kant, ja. Met de opbrengsten van de BNB wil hij het lokale treinmuseum sponsoren, want die hebben het zwaar gehad door corona. Het weer nog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 12 graden.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 Yeah, I like the way you work it, work it, I like the way you work it, work it, I got to bag it up. I like the way you work it. I got to bag it up. I like the way you work it.